Onder haren, blauwe ogen, uit een sprookjesboek geslopen, kwam ze voor een ruitje staan en zei: Graag een kaartje van tien gulden voor de film van vanavond. Ik vroeg: waarom ga je niet met mij? En dit is wat ze zijn. Even aan mijn moeder vragen, ik zweer dat ze dat zijn. Ze lachten er niet eens bij. uit de tijd meid. Je kunt het ook aan mij.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 zijn. Ze lachten er niet eens bij. Even aan mijn moeder vragen, dat is er uit de tijd, meid. Je kunt het ook aan mij kwijt. Even aan mijn moeder vragen, ik zweer dat ze dat zei. En ze lachten er niet eens bij. Even aan mijn moeder vragen, dat is er uit de tijd, meid. Oh.